uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De live-uitzending van RTL Boulevard is gisteravond niet doorgegaan... omdat criminelen een aanslag op de redactie zouden overwegen... mogelijk met een raketwerper of automatische wapens. Dat meldt NRC. In het criminele milieu zou veel ongenoegen zijn over het verband dat wordt gelegd... tussen de aanslag op Peter R. de Vries en zijn rol in de rechtszaak tegen Ridouan Taghi. De uitzending van RTL Boulevard gaat vanavond ook niet door. Volgens de zender om de programmamakers rust te geven. Op een markt in Oostenrijk zijn 13 mensen gewond geraakt toen ze door een auto werden aangereden. Dat gebeurde in een dorp niet ver van de stad Liens. Vijf mensen liepen ernstige verwondingen op, van wie er één in levensgevaar is. Volgens de politie lijkt van opzet geen sprake. De bestuurder is een man van 87 die zelf ook gewond raakte. Het is nog onduidelijk waardoor hij op de markt inreed. De Britse miljardair Richard Branson heeft de ruimte bereikt. Rond half zes kwam het ruimteschip van zijn bedrijf Virgin Galactic tot 80 kilometer hoogte. Volgens NASA de grens van de ruimte. Het ruimteschip werd met een vliegtuig in de lucht gebracht en op 15 kilometer hoogte losgekoppeld. Daarna schoot het omhoog met bijna drie keer de snelheid van het geluid. Op beelden was te zien hoe de bemanning door de cabine zweefde. Een klein kwartier later landde het ruimteschip veilig op aarde. Branson wil dit soort vluchten gaan aanbieden aan rijke ruimtetoeristen. Sepp Koes heeft in de Tour de France de tweede ritzegen voor Jumbo-Visma geboekt. De Amerikaan liet op de slotklim van de 15e etappe zijn medevluchters achter zich... en kwam als eerste over de streep in Andorra. Wout Poels werd derde en heroverde de leiding in het bergklassement. De gele leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Bogacar. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden kan nog een bui vallen.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 Hey, in my heart, I'd surely not break you if you were beside wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fights.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 So let me love you. Fill me up inside. I wanna hold you, baby. So let me squeeze you. Don't you know that I'll be on my knees for you, baby. Ooh, baby, I am not your Casanova. say it to you time and time again magical songes moins bien.